Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een woning in Eindhoven is vannacht zwaar vuurwerk ontploft. De voordeur en de hal raakten zwaar beschadigd. De politie gaat uit van een doelbewuste actie. Rond vier uur vannacht ontplofte het vuurwerk bij het huis aan het Gelderlandplein. Volgens Omroep Brabant woont er een gezin met drie kinderen. De conservatieven en Labour in Groot-Brittannië zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van gisteren afgestraft voor de chaos rond de brexit. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar de conservatieve partij van premier May staat voorlopig op een verlies van meer dan 400 raadszetels. Labour van oppositieleider Corbyn levert tientallen zetels in. De Liberal Democrats, de oppositiepartij die in de EU wil blijven en daarvoor flink campagne heeft gevoerd, heeft het juist goed gedaan bij de Britse gemeenteraadsverkiezingen. De politie in Duitsland heeft drie mannen opgepakt... in een grote operatie tegen illegale handel op het dark web. Dat is een anoniem en moeilijk bereikbaar gedeelte van internet. Bij de actie is een grote marktplaats genaamd Wall Street Market offline gehaald. Daarop zouden onder meer drugs, wapens, hackprogramma's en gestolen inloggegevens zijn verhandeld. De politieactie was een samenwerking tussen de Nederlandse politie, Duitse collega's, de FBI, Amerikaanse drugsbestrijders en Europol. De kleine christelijke partijen in de Tweede Kamer en het Centrum Informatie en Documentatie Israël zijn een petitie begonnen tegen antisemitisme. Daarin wordt de Europese Commissie gevraagd om concrete maatregelen te nemen tegen jodenhaat. Zo moet er in het onderwijs meer aandacht komen voor de holocaust en moeten joden en joodse instellingen beter worden beschermd. Maar volgens ChristenUnie-leider Segers gaat het de initiatiefnemers niet alleen om bescherming van joden, maar ook om bescherming van de democratische rechtsstaat. Het weer bewolkt en met name in het noorden is er kans op een bui. Het wordt vanmiddag ongeveer 10 graden en er waait een matige noordwestenwind. Het weekend verloopt wisselvallig en fris met kans op buien met hagel en onweer.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 Wat moet ik doen zonder jou? Van al je mooie woorden bleef er niet heen. Je zei ik hoor bij jou. Nou loop ik alleen dezelfde straten door, maar waar moet ik heen? Waar moet ik heen zonder jou? Dezelfde bomen, dezelfde mensen, dezelfde dromen van jou en mij. De vogels zingen niets is veranderd en toch is alles voorbij. Ik had hier niet meer moeten komen misschien. Toch ben ik bang om terug te gaan bovendien. Omdat ik jou dan met een ander zal zien een ander met jou.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 Singing in our things can only get better. Can only get, can only get. they get over me, you know. I know that things can only get. mijn ogen open, lig jij nog steeds naast mij en je voelt me mee. Als een paar wit stranden, toch zeg ik geen nee. Als we samen weer belanden, in de wildse zee. Vol van passie en verlust, neem me met je mee. Zodat mijn vuur niet wordt geblust. Dromen, dromen van jou, ieder moment wij twee.